Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het akkoord over Griekenland is een solide pakket aan maatregelen, vindt premier Rutte. Volgens hem is met het akkoord de toekomst van de euro veiliggesteld. Gisteravond stelden Europese regeringsleiders 109 miljard euro beschikbaar. Een deel van het geld, 37 miljard, komt van banken en andere financiële instellingen. De rest uit het noodfonds van Eurolanden. De Belgische formateur Di Rupo gaat verder met zijn pogingen een nieuwe regering te vormen. Koning Albert heeft hem vannacht gevraagd verder te werken en Di Rupo heeft die opdracht aanvaard. Gisteravond heeft de formateur bijna zeven uur lang overlegd met de leiders van acht politieke partijen. Grote afwezige is de grootste partij van België, de Vlaams-nationalistische N-VA. Die heeft de voorstellen van Di Rupo eerder naar de prullenmand verwezen. De Britse schilder Lucian Freud is overleden. Hij schilderde vooral realistische naaktportretten. Een van die portretten bracht bij een veiling drie jaar geleden ruim 33 miljoen dollar op. Het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor werk van een nog levende schilder. Lucian Freud overleed na een kort ziekbed. Hij was 88. In de Amerikaanse staat Georgia is de executie van een man gefilmd. Een andere ter dood veroordeelde wilde dat, zodat kan worden bewezen dat de gebruikte dodelijke injectie bijwerkingen heeft... Sinds kort wordt in Georgia een nieuw gif gebruikt en vorige maand zou een man stuiptrekkingen hebben gehad nadat hij de injectie had gekregen. De hittegolf in de Verenigde Staten heeft tot nu toe aan zeker 22 mensen het leven gekost. Op sommige plaatsen is het 40 graden. De hitte die gepaard gaat met een hoge luchtvochtigheid houdt volgens weerkundigen voorlopig aan. ADO Den Haag heeft de derde ronde bereikt van de Europa League. De ploeg van coach Stijn won ook zijn thuiswedstrijd van de Litouwse club FK Taurus. Het werd 2-0. ADO moet nu tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. Het weer, veel bewolking en vanmiddag in het binnenland wat buien. Het wordt een graad of 18.